1 uur. Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwhuizen is opnieuw gedaald. In het derde kwartaal werden er ruim 13.000 afgegeven. Bijna een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste helft van het jaar lag het aantal vergunningen ook al lager dan vorig jaar. De oorzaak van de daling is niet onderzocht, maar het CBS denkt dat personeelstekorten en de stikstofcrisis een rol spelen... De omzet van de bouwsector stijgt nog wel. Die lag in het derde kwartaal bijna 9% hoger dan een jaar eerder. Mensen in de bijstand moeten in alle gemeenten verplicht worden om een tegenprestatie te leveren. Zoals een studie, stage of een werktraject. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. De gemeenten zijn nu nog vrij om te bepalen of iemand met een uitkering wel of niet een tegenprestatie moet leveren. Sommige gemeenten houden er nauwelijks toezicht op... terwijl in andere gemeenten bijstandsgerechtigden actief benaderd worden. Dat wil de staatssecretaris gelijk trekken. Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij heeft zijn mandaat teruggegeven aan de president. Een maand geleden strandde al de formatiepoging van premier Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverden... Mogelijk moet Israël nu voor de derde keer in een jaar naar de stembus. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De man zit een celstraf uit van ruim zes jaar... voor twee verkrachtingen, poging tot doodslag en drie inbraken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in... maar de rechter vindt dat buiten proportie... omdat de man hier al zo lang woont. Het weer. Op veel plaatsen gaat het vriezen en vooral in het noorden kans op mist. Overdag droog en af en toe zon bij 3 tot 6 graden. Vrijdag meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Grove humor.